van 10 uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste halve finale van het Songfestival is in volle gang. Een uurtje geleden hoorden miljoenen mensen thuis via de televisie dit deuntje vanuit Ahoy in Rotterdam. De presentatoren zitten er goed in. Hier hoor je Chantal Jansen een woordje over de grens spreken. Que la compétition commence. Nous avons six candidats pour seulement 10 places dans la finale samedi. Ce sera à vous de décider qui pourra participer à la grande finale. 16 landen treden er vanavond op. Inmiddels hebben we lekkere deuntjes gehoord. En ook wat pittige uithalen. Yeah. Van de landen die vanavond optreden mogen er 10 door naar de finale komende zondag. De politie in België is bezig met een klopjacht op een zwaar bewapende man. Hij zou bewapend zijn met een raketwerper, machinegeweer en een gewoon pistool. Hij bedreigde onlangs de bekende viroloog Mark van Ranst. Voor de komende weken zijn er miljoenen coronaprikken gepland in ons land. Afgelopen week werd al een recordaantal behaald van ruim 986.000. In totaal zijn er nu 7,4 miljoen vaccins gegeven. En nog even terug naar het Songfestival, want de grootste hater van het liedjesfestijn blijkt trainer Dick Advocaat te zijn. Zaterdag speelt Feyenoord mogelijk de finale van de play-offs, maar de gemeente heeft al laten weten dat dat niet in de Kuip kan. Want even verderop is dan de finale van het Songfestival. Advocaat vindt dat onbegrijpelijk. Ik kan me niet zo goed voorstellen dat de burgemeester het Songfestival belangrijker vindt dan Feyenoord. Of hij moet geen verstand van voetbal hebben. Nou ja, maar twee grote evenementen in een stad is altijd een reden. Maar wat is dan belangrijker? Ja, oh, ik begrijp dat jij het Songfestival niet eh, hoog hebt staan. Nou, voetballen heb ik hoog staan, ja. En vind je dat dan... Als je ziet hoeveel mensen naar het voetballen kijken, naar het Songfestival... dat is voor een beperkt aantal mensen. In totaal kijken er zo'n 200 miljoen mensen naar het Songfestival. Het weer nog. Buien trekken vanavond naar het oosten weg. Vannacht 4 tot 9 graden. Morgen zon, wolken, af en toe een bui.